kijken. Ah, doe me van zo te koop, te druimen. Passo, te koop, te druimen. Ah, doe me normen, nooit zeggen. Ah, doe me normen, van zo te koop, te druimen. En werd de vrije met mij. Als het bellen kunnen blinken, ja, dan kriebelt en bibbert mijn bloed. Als mij een keer zou tromperen, als mij een keer zou tromperen. Als het bellen kan hier klinken, dat ons al mee wordt mijn Als mij een keer zou tromperen.